Het nieuwe kanaal zou nog dit jaar beschikbaar komen voor de klanten van Ziggo. Het abonnementsgeld zou niet worden verhoogd. De Amerikaan die tijdens een tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot... heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar nieuwszender ABC. Daarin zegt de man, die later zelfmoord pleegde... dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood in een kerk. De meeste vrouwen die in Nederland worden vermoord zijn omgebracht door hun partner of een ex. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vast op basis van moordcijfers over de afgelopen vijf jaar. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend vaak de dader. Tussen 2010 en 2014 kwamen volgens het CBS bijna 780 mensen om door moord of doodslag. Een op de drie slachtoffers was vrouw. Het Duits-Nederlandse legerkorps is een rolmodel voor internationale samenwerking, zegt de commandant der strijdkrachten Middendorp. Het korps bestaat vandaag 20 jaar en dat wordt gevierd in Münster. Middendorp benadrukt dat er in de NAVO een steeds algemenere trend is om meer samen te werken. Zo kan capaciteit in stand blijven die de landen zich afzonderlijk niet kunnen veroorloven. Op de WK Atletiek in Peking heeft Suzanne Kuiken de finale bereikt op de 5000 meter. Ze eindigde in haar serie als vijfde en dat was genoeg voor een plaats in de finale. Op dezelfde afstand werd Maureen Koster uitgeschakeld. Zij gaf in de slotfase van haar race op. De finale van de 5000 meter is zondag op de slotdag van WK Atletiek. Het weer bewolkt en later geruime tijd regen. Vanavond wordt het dan weer vanuit het westen droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is er af en toe zon en wordt het warmer met 21 graden. Er is een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort eh, zijn nog steeds werkzaamheden aan de gang. De weg kan elk moment opengaan tussen afrit Bunschoten en Hoevelaken. Tot die tijd moet verkeer omrijden via Utrecht. Op de A7 Hoornzaandam staat 5 kilometer file tussen Purmerend en afrit Weidewormer. A15 Rotterdam richting Europoort was een ongeluk gebeurd bij Spijkenisse. De weg is weer vrij, er staat nog 3 kilometer file.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 Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Who cares what they see? Who cares what they know? from need to eat them. Uh, run run from heat. The electric one. Does it shock you see? He left us the sun. Another day. I need a way to find the truth within me.